Goede start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De agressieve koers van president door de NAVO. Oud-NAVO-topman De Hoop Scheffer zei in Nieuwsuur dat de organisatie Poetin in de hoek dreef, waardoor die radicaler werd. De Hoop Scheffer leidde de NAVO van 2004 tot 2009. Toen de NAVO in 2008 de deur openzette voor Georgië en Oekraïne... ontstond een breuk in de relatie tussen het Westen en Rusland. De Hoop Scheffer waarschuwt nu dat het Westen de Russische rode lijn moet respecteren. Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten dat de Rijn dinsdag zijn hoogste stand bereikt. Bij Lobit is de waterstand nu 14 meter boven NAP. Dinsdagavond wordt een piek verwacht van 14,65 meter. Zo'n stand komt eens in de vijf jaar voor. Problemen verwacht Rijkswaterstaat niet. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein staan helemaal open om het water in de Rijn zo snel mogelijk af te voeren. De Rijn staat hoog door regen in Duitsland en Zwitserland en door smeltwater. Bij explosies in de Syrische stad Idlib zijn tenminste 30 doden en tientallen gewonden gevallen, meldt een Turks persbureau. Er zouden vier explosies zijn geweest bij een parkeerplaats in het centrum. Auto's werden omvergeblazen, huizen in de buurt hebben veel schade. Idlib is de grootste Syrische stad die nog in handen is van rebellengroepen die met elkaar vechten. De oud-topadviseur van president Trump, Steve Bannon, probeert zijn ruzie met de president bij te leggen. en nuanceert uitspraken die hij over Trumps zoon in een nieuw boek deed. Bannon was onder meer fel over de ontmoeting tussen Trump junior en een Russische advocaat, waarop de president zei dat hij zijn verstand heeft verloren. Bannon noemt Trumps zoon nu een patriot en een goed mens en zegt dat zijn kritiek ging over de oud-campagneleider van Trump.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 one day en stuur u allemaal fijne dagen en een